In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership. It is where your path towards Europe and the European Union begins, Ukraine belongs to the European family. Lid worden van de EU is een lang gekoesterde wens van Oekraïne. Een land kan alleen lid worden als het aan alle lidmaatschapscriteria voldoet. Bijvoorbeeld een goed draaiende economie en een democratische regering. In Engeland staan ongeveer 2000 vrachtwagens in een file van meer dan 30 kilometer voor de haven naar Dover in Engeland komt vooral doordat een grote veerdienst geldproblemen heeft en al een paar weken niet meer vaart. de andere rederijen kunnen het extra verkeer niet aan. De politie in Enschede krijgt binnenkort hulp van een drone. Het ding kan zelfstandig vliegen naar plekken waar opstootjes, ongeluk of onrust is. Zo'n drone maakt dan filmpjes en video's en zet die door naar de politie. En zo kunnen zij inschatten hoeveel hulpverlening er nodig is. Er wordt nu nog mee getest en volgend jaar wordt het echt ingezet. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun huisdier na hun overlijden te begraven. Het gebeurt dan vaak gewoon in de tuin. Maar in Spankeren in Gelderland kunnen mensen binnenkort terecht bij een dierenbegraafplaats. Zo'n laatste rustplaats voor je trouwe viervoeter kan veel steun bieden, weet ook de eigenaar. In februari is onze eigen kat overleden en die hebben we hier eh, ook netjes begraven. En eh, ik heb het idee dat ook voor onze kinderen dat dat wat toevoegt. In Arnhem hebben ze al zo'n begraafplaats. En daar is het baasje van de overleden hond Diesel blij mee. Ben ik een beetje van bijgekomen tot ik op zo'n goed adres terechtgekomen ben. Bij mijn hond in vrede begraven is. En dan nog het weer vanavond droog. Het koelt af richting het vriespunt. Morgen buien, een stevige noordwestenwind en dan zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB.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 A mad melee of supply and demand driven by gullible pride that leads to sedating the you that suffocates inside. seek from man what God left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right. left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left to right, left right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left the right, left to right, left to right, left right.